Goedemorgen, ik ben Dielke Teertra. en dit is het nieuws van NOS op 3. Feest bij de VVD en D66, de linkse partijen, hebben een minder lekkere ochtend. Tot gisteravond 9 uur kon er worden gestemd voor de Tweede Kamerverkiezingen... en inmiddels weten we aardig welke kant het op gaat. Mijn collega Malou Petter zet de winnaars voor je op een rijtje. VVD, echt wel de grootste, hè, komt op 36... Uh, drie in de plus dus voor Mark Rutte. Eh, Forum voor Democratie, de grote winnaar. 6 plus maakt acht zetels voor Thierry Baudet. Dan D66, 24. Sigrid Kaag doet het goed. Bij de linkse partij ziet het er anders uit. GroenLinks en SP verliezen behoorlijk wat zetels. En de Partij van de Arbeid blijft hangen op 9. We liepen vanochtend een rondje door Rotterdam... om te horen wat mensen daar van de uitslagen vinden en wat ze zelf hebben gestemd. Toch de VVD, want ik wist, het, ik wist zelf ook niet... want ik heb echt op het laatste moment, toen ik daar stond, toch maar beslist. Beetje jammer. Ik had, eh, ik had gehoopt dat eh, toch links iets sterker zou zijn. Ik ben tevreden met Rutte. En hij gaat door, hè? Hij gaat door. En met wie moet hij doorgaan? Met D66, CDA? Dat moeten we zelf weten. In een studentenhuis in Enschede stemden ze gisteravond op D66 en Volt. Verslaggever Bo ze hoorde gejuicht toen de exit poll bekend werd. D66 pakken, oppakken. Is het dan D66 die hier wint, die die tweede plek pakt? 19 zetels in 2017. En Volt, zij... Dat zijn de twee partijen eh, waar ook hier in huis op is gestemd. Ehm, ja, ik heb op D66 gestemd. Vooral vanwege het Europese imago natuurlijk. Jij hebt getwijfeld tussen de VVD en Volt. Waarom is het toch Volt geworden? Nou, ik heb, ik heb al heel lang getwijfeld en vooral omdat ik vier jaar geleden op VVD heb gestemd. Maar ik vond eigenlijk tijd voor een nieuwe frisse wind. En eh, Volt heeft het echt perfect gedaan. Ik denk, ook zie ik om me heen ook dat de jongeren heel gevoelig waren voor hun campagne en het, wat ze uitdroegen. En ik zie ook... Eh, om me heen heeft veel mensen op hebben gestemd. En ik ben toch meegegaan in die nieuwe, nieuwe flow. Volt is waarschijnlijk een van de drie nieuwe partijen in de Tweede Kamer. Ook Ja21 en de Boer-Burgerbeweging zijn nieuwe binnenkomers. Het weer vanuit het westen trekt het overal dicht en vallen er een paar buien. Het wordt vandaag een graad of 6. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de N242 Middenmeer-Alkmaar tussen Heer Hugo Waard en Omval 2 kilometer file.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 yeah Mijn ondergoed, mijn tandenborstel, luchtje en mijn lader Want ik slaap hier vast nog vaker They say I'm nasty But I don't give a damn Getting girls is how I live Some ask me questions Why am I so real? But they don't understand me Or really don't know the deal About a brother Trying hard to make it right Not long ago Before I win this fight Everybody Nobody can tell me what to do. It's my life. Cause what I'm doing, I'm doing for you.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 In de voorlopige prognose van persbureau ANP haalt de VVD 36 zetels. D66 wordt de tweede met 24 zetels. De PVV wordt de derde partij met 17 zetels. Het CDA verliest in de voorlopige prognose 4 zetels en krijgt er 15. Links verliest fors. GroenLinks, PvdA en SP halen in totaal zo'n 25 zetels. Tijdens de tweede lockdown is de werkloosheid gedaald... terwijl in de eerste lockdown juist veel mensen hun baan verloren. Toen de huidige lockdown in november begon... waren 378.000 mensen werkloos. Vorige maand waren dat er nog 340.000. Het weer, vanochtend in het oosten nog wat opklaringen... maar vanuit het westen komt steeds meer bewolking opzetten. Hier en daar valt een bui en de temperatuur stijgt naar een graad of 7. say that. Shut your trap. I'm sipping wine sip, sip. in a robe. Trip, trip. I look too good. Look too good to be alone. Ooh. My house clean. House clean. My pool warm. pool warm. Just shake smooth like a newborn. let's jump in his boat Er is vaak voor kinderen, hij maakt soms op oorlogspaard. Maar werd ze ijs van stenen, nou dat hulp de middel waar. Dan staan ze niet te klein en al hebben ze geheeld. Het eten dat ze krijgen.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 This is fucking awesome. What she know about rocking the wolf on your noggin? What she knowin' about wearing a fur fox skin? Whoa. I'm digging, I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up.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 Limited edition, let's do some simple addition. $50 for a t-shirt, that's just some ignorant bitch. Shit. I call that getting swindled and pimped. I call that getting tricked by business. That's your hella dough. And having this same one as six other people in this club is a hella don't. Peep gang, come take a look through my telescope. Tryna get girls from a brand, man, you hella won't. Man, you hella won't. Goodwill. Popping tags. Yeah. Oh, I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm, I'm, I'm hunting, looking for a comer.